met het NOS Journaal. Op Bonaire is een acuut cellentekort in gevangenissen. Het Openbaar Ministerie heeft daarom besloten om verdachten soms niet vast te zetten. Het aantal gevangenen op het eiland neemt snel toe. Dat komt onder meer door geweldsincidenten met wapens... maar de grootste toename komt door buitenlandse criminelen, vooral uit Venezuela. Van de 122 gevangenen zijn er 32 niet van Bonaire afkomstig. Bij een ongeluk met een bus met Nederlandse senioren zijn in Duitsland zes mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn ernstig gewond, melden lokale media. De bus botste tegen twee bomen voordat hij tot stilstand kwam. De buschauffeur is een van de gewonden. Volgens de hulpdiensten raakte de bus waarschijnlijk van de weg... omdat de chauffeur onwel was geworden. Zangeres Emma Heesters is in remissie. Tijdens een optreden in Amsterdam afgelopen avond hield ze een bord omhoog met de tekst Ik ben beter. Vorig jaar werd bekend dat Heesters baarmoederhalskanker had. Later bleek dat het was uitgezaaid naar onder meer haar lymfklieren. Ze onderging chemotherapie, bestralingen en werd geopereerd. En vijf maanden geleden was de behandeling klaar. Emma Heesters brak door op YouTube en deed in 2019 mee aan het populaire tv-programma Beste Zangers. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Komende dag geregeld zon. In het oosten kans op bewolking en af en toe een bui.